Mark Hokker met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan trekt alachten in tegen mensen die hem zouden hebben beledigd. Hij noemt het een eenmalig gebaar van goede wil... ingegeven door gevoelens van eenheid na de mislukte staatsgreep van twee weken geleden. Onduidelijk is om hoeveel aanklachten het precies gaat. Een paar maanden geleden maakten de Turkse autoriteiten bekend... dat er een kleine 2000 aanklachten lopen voor belediging van het staatshoofd. Onder meer tegen een aantal politieke tegenstanders. De Braziliaanse oud-president Lula moet zich voor de rechter verantwoorden voor belemmering van de rechtsgang in het corruptieschandaal rond oliebedrijf Petrobras. Een rechter heeft een aanklacht tegen hem en vijf anderen gegrond verklaard. De zes zouden hebben geprobeerd om te voorkomen dat de oud-directeur van Petrobras een bekentenis in de zaak zou afleggen. Volgens de aanklagers is het Petrobras-corruptieschandaal het grootste uit de Braziliaanse geschiedenis. De vier grootste Nederlandse banken houden stand als het slechter gaat met de economie blijkt uit de stresstest van de Europese banken. ING, Rabobank, ABN AMRO en Bank Nederlandse Gemeente kunnen een crisis aan. Toezichthouder de Nederlandse Bank is tevreden en zal de resultaten gebruiken bij het bepalen van de kapitaalposities van de banken. Reizen naar de maan of Mars is mogelijk gevaarlijker dan gedacht. Apollo-astronauten die naar de maan gingen in de jaren 60 en 70 lopen veel meer risico om aan een hartaandoening te overlijden dan andere astronauten. Dat komt door de schadelijke straling op de maan, blijkt uit een onderzoek van Florida State University, gepubliceerd in Scientific Reports. De resultaten zijn belangrijk voor NASA en commerciële bedrijven die plannen hebben voor bemande reizen naar Mars en andere bestemmingen ver weg van de aarde. Het weer, er vallen hier en daar nog buien, de temperatuur daalt naar een graad of 14.